Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Europese noodfonds EFSF heeft 3 miljard euro opgehaald met de verkoop van obligaties. Dat geld wordt gebruikt voor het steunpakket voor Ierland. De obligaties zouden eigenlijk vorige week worden uitgegeven, maar toen was de markt te slecht vanwege de ophef over het referendum in Griekenland. Het EFSF zegt tevreden te zijn dat vandaag alle obligaties zijn verkocht aan investeerders uit de hele wereld. Het noodfonds geeft voor alle eurolanden met grote financiële problemen obligaties uit met een triple-E-status tegen een lage rente. Ierland krijgt de 3 miljard euro donderdag. Op pakjes sigaretten in de Verenigde Staten komen voorlopig geen afschrikwekkende plaatjes te staan. Een rechter heeft een streep gehaald door een overheidsplan om de afbeeldingen verplicht te stellen. Vanaf volgend jaar zouden op de pakjes kleurenfoto's komen te staan van gezonde en zieke longen, roken bij een baby en een vergeeld gebit. Ook zou iemand te zien zijn die rook uitblaast door een gat in zijn keel. Amerikaanse tabaksfabrikanten maakten bezwaar tegen het plan. Volgens hen zijn de afschrikwekkende afbeeldingen in strijd met de vrijheid van meningsuiting. De rechter is het daarmee eens. De plannen moeten nu worden aangepast. Een dag voor de presidentsverkiezingen in Liberia is de politie slaags geraakt met aanhangers van de grootste oppositiepartij. Daarbij zijn zeker drie mensen omgekomen. De betogers gingen de straat op in de hoofdstad Monrovia, omdat ze verwachten dat de regeringspartij de verkiezingsuitslag zal proberen te beïnvloeden. De politie schoot op de demonstranten en bestormde het hoofdkwartier van de oppositiepartij. De agenten werden door VN-vredestroepen uit het gebouw gehaald. Oppositieleider Tubman neemt het in de presidentsverkiezingen op tegen president Johnson Sirleaf, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.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 I spell him H I N that rather than me. yeah! no B oh child why that spell managed boy but a man I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me, my mate. I made the move. Come up two hours late was not a man. I spelled him in That rather than man, no B. Oh, child, why? That spell is boy. I'm a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. man. Oh, een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden Scene Goedenavond, heer Van Es. Ja, en eh, meneer Leffers uiteraard. En we hebben twee gasten in huis een eindje, hoogstwaarschijnlijk eh, geen microfoon voor zijn mond zal nemen. <laughs> Ah, die, die stuur ik eh, hier wel door. En, maar tegenover mij zit uh, Mark Verstegen. Goedenavond. Goedenavond Mark. Goedenavond Nick trouwens ook. Dankjewel Joop. Ehm, twee weken geleden bij de vorige live uitzending van uh, Golden CFM. Het gouden oude programma van CFM. Had ik twee dames. En nu zitten de twee vechtgenoten van die dames zitten hier. <laughs> Niet geheel toevallig natuurlijk we begonnen met eh, iets heel bijzonders, vind ik eigenlijk. Want uh, zoveel bluesmuziek wordt er niet in dit programma eh, gedraaid. Gedraaid, hoe, zeg je dat tegenwoordig? Ja, klopt. <laughs> Oké. maar we begonnen met Muddy Waters, uh, Man is Boy, een, een, schitterend nummer uit 1955. de goede man is helaas al een hele poos overleden, maar is wel ehm, in de Blues Hall of Fame opgenomen in 1980. En eh, heeft een heleboel hits geschreven als eh, Rolling Stone, Hootsie Coochie Man, Manage Boy en eh, Got My Mojo Working. Mark. Joop. Wat heb jij met blues? Want jij bent van een, eigenlijk van een jongere generatie dan ik eigenlijk. ja, volgens mij schelen we één of twee jaar kunnen er drie zijn. <laughs> Dank, dankjewel, aardige jongen. Ja, eh, ja ik, ik, ik, speel zelf eh, een, beetje gitaar en eh, een beetje piano. En op een gegeven moment met uh, ja, kom je op blueschema's uit. En dan ga je eens wat proberen. En dan, uh, ja, dan krijg je her en der een LP'tje halen. Want in die tijd waren er nog geen internet, tenminste niet openbaar. En nou, dan kom je opeens sommige stukjes tegen en denk je van, hè? Ja. En uh, eh, ik nou, proberen het mee te spelen. Dan gaat je hart eh, kloppen. ik moet zeggen, ik hoorde het nummer eerst van de, de Rolling Stones. En toen later ben ik gaan zoeken. Toen kwam ik op een gegeven moment op Muddy op de, de, de schrijver uit. Nou, dat ben er, eh, ja, een fantastisch iets. Ja, zo is in die tijd al kan schrijven. Want het is nog steeds een, echt een fantastische muziek. Ja, dan meer van die nummers die jij geschreven. Maar er zijn er meer van die gasten uit die tijd. Die, eh, want we hadden het net over, uh, over nog wat andere artiesten uit die tijd. Die hebben ook... Uh, Chuck Berry. Uh, bijvoorbeeld. B.B. King. dat, dat zijn allemaal componisten geweest die latere groepen uit onze tijd... de, de eh, zogenaamde popgroepen dan geïnspireerd hebben tot eh, hele goede nummers. Eh, onder andere Rolling Stones, daar gaan we straks nog iets van draaien. Oh, Ja, want jij had het over Little Red Rooster van de origineel. Ja. Maar je vond hem van uh, Stones beter, dus die heb ik in ieder geval meegenomen. sowieso. Of we eraan toekomen is een tweede, maar hij is in ieder geval in de studio aanwezig. Eh, gewoon minder, minder lang praten. <laughs> Oké, goed. We gaan gauw verder. Eh, zometeen, we, we, draaien altijd drie nummers achter elkaar, dat weet je waarschijnlijk. We gaan verder met Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Dat is later ook weer bekend geworden door een hele andere, Eric Clapton. Die gaan we straks weer tegenkomen over twee platen. En dat is dan tijdens Derek en de Domino's.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 Club. Eh, thuis op me zitten wachten. Oké, <laughs> speciaal ja? Ja. Nou, dat hebben ze de vorige keer voor jou ook gedaan. Ja, dat klopt. Ja, ik heb ook nog een nummer voor haar, maar dat komt straks hoop eh, ik nog. Dat ligt eraan, dat ligt eraan of <laughs> hoe lang wij klinsen. Dit was in ieder geval uh, Leila van derk in de Domino's met onmiskenbaar het gitaarspel van natuurlijk van de Clapton. Ja, ja, zeker. We gaan verder met een andere uh, gitaarvirtuoos die helaas ook al heel lang zijn ogen zicht heeft. Dat is Jimi Hendrix. Ja, dat... Hendricks die eigenlijk eh, bekend is geworden in uh, 68, 67, 68. En eh, zijn hoogtepunt denk ik gehad heeft eh, tijdens Woodstock, Mark? Ja. Of zeg ik dat verkeerd? Eh, hij was eh, ook de, een van de hoofd-X Ja, zo ja, ja, ja, ja, ja, In ieder geval, die, eh, de documentaire sluit ermee af met, zijn, met zijn gitaarspel. We gaan in ieder geval voor u zometeen spelen The Wind Cries Mary, een hit uit 67. Vervolgens Bob Marley, maar dat is wel heel wat anders. Bob Marley, ja, is een hele vrolijke muzieksoort. Het, is, het, het, gaat helemaal niet over vrolijke, muziek, vrolijke teksten zijn het, nee. maar het is, ik vind het een heerlijk soort muziek je gaat voor het ritme eigenlijk. Ik vind het, eh, ja, het, het, het, het, maakt je lekker los. het maakt je vrolijk, okay. vind ik. Maar goed, eh, het, meest bekende nummer van Marley is natuurlijk No Woman No Cry. En dan hebben we een live versie meegenomen uit 75. En dan als laatste van de drie eh, Chuck Berry. Maar dat is wel heel oud, 58. Carol. Ja, ook oh Carol, die ken ik ook nog een beetje van de Stones weer. Daar komen ze weer om de hoek <laughs> kijken. <laughs> ik ben ja, toch best wel een Stones fan. En eh, ja, als je die nummers van hun hoort en je gaat het dan op een gegeven moment een beetje terugzoeken, dan kom je bij, bij de Roots terecht. En ja, de Roots, dat vind ik toch wel heel erg mooi om dat weer terug te horen. Dat mensen in die tijd al zulke te gekke muziek maken. Ja, ja, ja. Het was niet allemaal uh, Willeke en, eh, Willy Alberti. <laughs> We gaan naar luistermerk. Oké. Ja, Chuck Berry eh, met Carol uit 1958. Een lekkere, ja, hoe zou je het noemen? Hoe heette die muziek? de zomer was het trouwens toen. 58. Eh, ken jij die nog? <laughs> Ik heb een verhaal over gehoord van mijn broer. <laughs> Oké. <laughs> Goed, maar goed. We, gaan, want we hebben heel veel muziek van jou. Uh, eh, volgende nummer, daar schreef jij bij. Ehm, eigenlijk een must. En dan gaat het over White Rabbit van Jefferson Airplane. Waarom? Eh, nou, sowieso. Kijk, eh, eh, mijn vrouw Nina, die vindt het eigenlijk een schitterend nummer. Ja, niet alleen Nina, denk ik. Denk ik. Nee, dat klopt. Maar zij had de vorige keer Somebody to Love, geloof ik, van Jefferson Airplane. Maar dat is eigenlijk een van mijn favoriete nummers. <laughs> Wat dus, Ja, dan moeten we het eventjes uitwisselen. <laughs> Oké. dat is een must. Ja, dus, dus, ja, ik voelde me gedwongen. Nee hoor, ik vind het zelf ontzettend goed nummer. Vervolgens California Dreaming, ehm, een hit uit 65. Mamas, en papa's. papa's ja. Het is een heel mooi, eh, ja, je, je kan alles rock'n'roll en blues en zo, maar dit eh, ook een, een beetje mee. Surf sound, ja, lekker, lekker muziekje. En dan heb ik eh, een, speciale versie meegenomen van House of the Rising Sun van de Animals. Dat is ook zo'n nummer dat eigenlijk iedereen in die gitaar gaat spelen. Wie kent dat, hè? Dat, je begint in A-mineur, dan C, D, F en zo ga je verder. Ja, goed, ik speel dus geen gitaar, oké. Oh. <laughs> maar goed, laat ze maar horen Daan, want we hebben nog een beetje te gaan. absoluut. Ja. een hele mooie uitvoering. Ja, ja, eh, Echt eh, eh, op zijn Engels uitgesproken, ook een beetje plat, een beetje cockneyachtig. En goed, het is natuurlijk ook een, een Engelse groep. We gaan verder met uh, wat heel erg leuk vond dat je dat eh, vermeldde. Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk. Ja, dat is een, eh, eh, geweldig nummer. leuk nummer. En, muzikaal leuk. En qua tekst ook super. Ja, maar dat is typisch Vreeswijk. Hè? Goede teksten. Nozem en de non en zo. Dat soort dingen allemaal. Goed. En vervolgens, ja, het mag eigenlijk niet ontbreken in, in, Nederlandse... muziek, Golden Earrings. Another, Golden Earring was het toen al. En Another 45 Miles. Heel mooi nummer. Eh, hit, hit, uit 69. Ja, de eh, Golden Earring heeft toch een beetje de Nederlandse pop ook uh, ja, smoel gegeven, ja. eerlijk zijn. Uitgedragen. Ja. Ja, en dan kom ik bij een nummer dat eigenlijk voor mijn jongste broertje, die was helemaal gek van Madness. En dan, wil, heb je uitgezocht One Step Beyond. Ja, ik, ik mocht eigenlijk tot 1980 en deze was net... Met 79? Ja, de teentjes begonnen al in 1980 te willen maar nog net 79. Ja, want het nummer heeft op een album gestaan uit 80, maar het is in 79 is het op een single verschenen. Ik heb, dat, eh, ik heb het helemaal nagezocht. <laughs> Goed, Daan. We gaan beginnen met Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk. Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein. Toen vond hij een rikstaalder en dat vond hij fijn. Hij kocht dus er zouten pinda's voor sigaretten en drop. Kortom in no time waren al zijn centen op. Maar hij werd geschaduwd door een brigadier. Die zei tegen Jantje, hé hey, kom jij maar eens hier. Ik weet niet of je het weet, maar ik sta op straat zijn verloren goederen en horen aan de staat. De rechter zei, hé hey Jantje, weet jij wel wat je bent? Dat noemen wij juridisch jeugddelinquent. Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan. Want als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan. Stik maar, zei Jantje, met die koude kak. Ma is de hort op en pa zit in de bak. Wat die ervan zeggen, dat lap ik aan mijn schoen. En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen. Toen haalden we er een heel stel psychologen bij. Die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag heb ik staalder en morgen een kluis. Ze baai baaiers in een weg met dat gespuis. Op zijn verjaardag zat Jantje in de cel. Er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel. Maar stuurde men een ijzerzaag, paar stuurde hem een boer. Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er vandoor. Buiten de baan zag hij een auto staan. Die leen ik maar, zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekker band. Vroeg zevenmaal over de kop en vloog in de brand. Hiermee eindigt het verhaal van onze held, een blues Jantje zongen de vogels in het veld. Jezus zei de dominee, sta zijn zieltje bij. Maar Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij. Jantje was vrij, Jantje was vrij. song called Another 45 Miles to Go. Here comes the night, the veil of the light. In the distance, some shadows on the clouds in the sky. I've gotta get home to my child, my wife. Here comes the night Gotta get back Gotta get me a ride Looks like the road has swallowed me up Gotta hurry home Don't ever look back Moving straight ahead. scared to death Gotta give me a ride Looks like the road is swallowing me up Gotta hurry home Don't tell Eh, Heervenes, het is de tijd van gehoorzaam. Ja, het klokje van gehoorzaamheid tikt weer. Nee, jullie Ja, vijf voor negen is het al, Mark. We willen nog zeker nog één nummer voor jou draaien. En dat is eigenlijk meer uit jouw childhood. Dat is dan dat Madness, One Step Beyond. Ja, uitgenomen. Eh, tijd. <laughs> ja, toen was ik al uitgenomen hoor. Ja, ja nee, ik kwam er, ik kwam er binnen, binnen hobbelen. <laughs> goed, eh, ja, eh, ja zonder, we kunnen nog veel langer over muziek babbelen natuurlijk. Eh, Mick doet ook lekker mee als de plaatjes eruit worden. Die vertikt het om van de microfoon te komen. Joop, kunnen we hem niet over twee weken nou, nou, Als oh, hij wil, dan mag hij van mij de volgende keer komen. <laughs> Dat is het probleem niet. <laughs> Maar goed, eh, eh, eh, luisteraars, ja, we gaan nog even dus zometeen luisteren dan naar Madness. En als dat afgelopen is, en we hebben nog heel even tijd, een klein stukje van Little Red Rooster van de Rolling Stones. Hartelijk dank, Mark, dat je hebt willen komen. Dat je je hart in de muziek hebt laten met liefde gedaan. Oké, okay, dankjewel. voor het ijs, Nick. In ieder geval. Ja, dat was lekker, hè? was goed. <laughs> ja, ja, ja, Mick had het ijs meegenomen. Er was ook niks mis mee. <laughs> Helemaal niet. <laughs> dankjewel. Dus- ja, het ijs staat zo op je buik als je buiten gaat staan. Goed, luisteraars. Hartelijk dank voor uw aandacht. En ik eh, zie over, tot over twee weken. Twee weken. Weer live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Dank u wel voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Hey, joh! Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockiness, rock steady beat of madness.